Nog 128 mensen worden vermist. Hulpverleners, militairen en vrijwilligers vinden nog altijd tientallen doden en gewonden tussen de ingestorte gebouwen in het westen van Java en het zuiden van Sumatra. Door het tsunami die werd veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Ana Krakatau... zijn ook meer dan 1400 mensen gewond geraakt. De Japanse aandelenindex Nikkei is met een daling van zo'n 5% diep in de min gesloten... nadat Wall Street gisteren al een van de grootste dalingen ooit op een kerstavond had beleefd. De Amerikaanse Dow Jones sloot gisteravond bijna 3% lager. Beleggers zijn nerveus vanwege zorgen over economische ontwikkelingen wereldwijd... het handelsconflict tussen de VS en China... en renteverhogingen door de Amerikaanse Centrale Bank. Ook andere Aziatische beurzen staan in de min. De, Japanse de Turkse president Erdogan heeft president Trump uitgenodigd voor een bezoek aan Turkije. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De ontmoeting zal volgend jaar moeten plaatsvinden. De twee hebben genoeg te bespreken, bijvoorbeeld hoe het verder moet in Syrië... nu Trump heeft besloten om alle Amerikaanse militairen terug te halen. Andere mogelijke gespreksonderwerpen zijn de moord op de Saoedische journalist Khashoggi en het Turkse verzoek om de geestelijke Fethullah Gulen uit te leveren... die in ballingschap in de VS woont. Om 8 uur vanochtend is de 20e editie van de Top 2000 op NPO Radio 2 van start gegaan... met Teardrops van Womack en Womack. Queen staat opnieuw op nummer 1 met Bohemian Rhapsody. Het weer bewolkt. In de loop van de dag kan de zon even doorbreken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 5 tot 8 graden. Komende nacht kan in het zuiden een graadje vriezen. Tweede kerstdag blijft het op de meeste plaatsen grijs bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 En de meesten zijn soms, ja, dan weet ik het wel. Hou eens op met dat eeuwige ezelgeklier. Maar ze pakte me terug. nos staat op zes. Een asbak vol met peuken en er staat een lege fles. Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn.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 Look at the happiness in their eyes. They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire. I'm glad it's Christmas. But before this day gets underway, to give. Thank Father. Happy birthday. wish happy holidays to you. Happy holidays, happy holidays, to you. We wish you happy holidays Stop je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. You better watch out. You better not cry. You better not howl. I'm telling you why.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 Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth police will come. Checking to see if every pearl is missing. Don't be missing any spot. Although tattletale and Santa, he won't come. Give your little toyless breeze when it breathes. The season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware you scare the hair off of Rudolph and i will fly from here. That's a fact, and then you cry and rave and wish you be hate. So here this wannabe from morning comes upon you. Go to sleep and good night. will play and may your to. is back. you and me and candlelight.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 Who wouldn't go? Who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. het zijn niet. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.